Lot Lewin met het NOS Journaal. Bierbrouwer Heineken start een onderzoek naar misbruik van promotiemeisjes in 14 Afrikaanse landen. Vorige maand ontstond ophef toen een journalist onthulde dat er op grote schaal promotiemeisjes worden lastiggevallen en misbruikt. Zo zouden ze provocerende kleding moeten dragen en verwachten leidinggevende dat ze met de meisjes naar bed kunnen. Heineken geeft toe dat dergelijke misstanden voorkomen. De promotiemeisjes zijn vaak niet in dienst van de bierbrouwer. Als uit het onderzoek blijkt dat er iets mis is... dan stopt de bierbrouwer in dat land met het inzetten van promotiemeisjes. Een binnenvaartschip is in het Groningse Zuidhoorn tegen een brug aangevaren. Door de klap is de stuurhut van het schip geslagen. Niemand raakte gewond. Het scheepvaartverkeer op het Van Starkenborgkanaal is gestremd. Het wegverkeer kan wel gewoon over de brug rijden. In oktober kwam ook al een vrachtschip vast te zitten onder deze brug. En ook op andere plekken op de vaarroute tussen Lemmer en Delfzijl ging het mis de afgelopen jaren. Volgens Rijkswaterstaat is het daar lastig varen, omdat er 32 kleine bruggen zijn, allemaal met een andere hoogte. Er wordt niemand vervolgd voor de dood van Prince. Het is onderzoekers bijna twee jaar na de dood van de Amerikaanse popster niet gelukt om te achterhalen waar de pillen die hij innam vandaan kwamen. Hij overleed aan een overdosis fentanyl en dat is 50 keer sterker dan heroïne. Justitie kan geen bewijzen vinden van een misdrijf. In de eredivisie heeft FC Utrecht gelijk gespeeld tegen FC Groningen. Het werd 1-1. Het duel heeft geen winnaar opgeleverd, maar wel twee tevreden clubs. Utrecht pakte het punt dat nodig was voor de play-offs... en Groningen kan door het punt niet meer degraderen. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot maximaal 12 graden. Morgen opnieuw zonnig. Aan de kust en in het noorden wordt het 20 graden.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 We gaan gewoon eh, lekker met eh, de Tiger Pilots, want dat is de band die vorige week hier geweest is. En dit is de single die het heel erg goed doet in de indie-lijst. goede nieuws is eh, dat eh, de heer Van Dam eh, gewoon hier in, in deze contraille blijft. er hing ergens een wolkje boven, boven de hemel. Een beetje een donker wolkje. Want het zag er naar uit dat hij ergens een trip naar Amerika moest doen. Maar er is één ding heilig voor Marcus. En dat is 4 en 5 mei. En wat willen die Amerikanen? Die willen dan op een gegeven moment... Ja, hè, 4, 5 mei ja, het dan. Het moest de week van 4 en 5 mei worden. En dat gaat gewoon niet toen zei jij, dag! Precies, ja, precies. Maar ik hoor dat andere mensen niet zo moeite hebben met 4 of 5 mei hier aan deze tafel. Nee, hè? Ja, ik, zit, ik ben gewoon lekker op vakantie. Om gewoon even te stoken. om even te stoken in de band die in de tafel zit. Ja, goed. Eh, wat, eh, waarom zeg ik eh, de naam, of de datum 4 5 mei? Dat heeft alles te maken met vorig jaar, want toen heeft eh, deze knaap hier eh, rechts eh, van mij het nodige gezien... dat jullie op zo'n podium stonden. En daar heeft Marcus jullie gespot. Dus min of meer is, is dat een beetje te danken aan Marcus. Dat, dat ik er ook op een gegeven moment in betrokken raakte. je moet die band hebben. Nou, is goed. dus uh, merendeel is eh, op het uh, konto van Marcus te schrijven vanavond. Dankjewel. Ja. Bedankt. <laughs> Dus, dus ja, het was het jubilair podium. Wat was het? Nee, ja, dat was de allergrootste. Ja, <laughs> oh, het, nee het, het, was... het, Plein van de Vrijheid. Oké, ja, dat, dat is van in Holland? Of wat was het? Ja. Vanuit het conservatorium. Ja. Zitten er nog mensen hier van jullie van dat in Holland Conservatorium? Kijk naar Koen, kijk naar jou? Of? Ja, Koen wel, hè? Inderdaad, bij wij allebei. Ik ook. en ik ex. Jij ex? Ex-conservatorium, ja. Eh, wat doe jij nu? Ik ben eh, ja, zanger. Ja, snap ik. Maar, wat, eh, wat, uh, maar geen vervolgopleiding, niks meer gedaan? Ah, nee, ik ben, het is afgelopen jaar ben ik ermee gestopt. En Ik ben nu gewoon me volledig gaan focussen op de muziek, op leren buitenschool. Okay. En daarnaast werk ik daarnaast gewoon nog een beetje bij. Ja. Ehm, want er hebben weer behoorlijk wat conservatoriumbandjes van die school want het afgelopen jaar ook eh, bij eh, de Rob Akda Award eh, geweest. Was dat nou geen optie voor jullie of zo? ik zie Marieke bedenkelijk kijken. zo <laughs> alsof je gewoon een, een, een, bier, Engels bier, wat uit de zijk is. Zo'n kop trek je erbij eigenlijk. Nou, dat is wel vaak. Ik denk dat Rob Akda niet echt op zoek is naar iets van ons genre. Nee? komen meestal rockbandjes Ja, als keiharde rock. Nou, nee? Nee? Nou, ja, ik heb er nog, nee, ik heb nog wel wat eh, klaarstaan. Eh, echt wat uh, Rob bent, paar jaar, want ik weet wel. Maar... Ja. Nou, ik, ik, zet er even twee achter elkaar. Dan, uh, dan heb je een <laughs> indruk wat eigenlijk uh, waar het Rob woord zegt. Ja, dat soort bands, dat willen we wel, weet je. Er is er één bij, die heeft dit jaar in de finale gestaan. Die andere band die als eerste gaat horen, die eh, band die heeft vorig jaar in de finale gestaan. Dus, eh, maar het zijn wel, eh, ik moet zeggen, het zijn beide goede bands. Maar dat, dat, was voor jullie dus geen optie om in te schrijven. Ja, ik ben zelf niet zo heel erg fan van, muziekwedstrijden. Het is appels met bananen vergelijken, zoals Pepervisje dat zegt. Ja. ja. Nou, eigenlijk appels met peren, maar goed. Ja, precies. Maar peren met bananen. Ja, eh, <laughs> met, ananas. Eh, met ananas of zo. Nou ja, het, is, het muziek is geen wedstrijd. Dat, zeggen, eh, dat zegt hij ook wel eens vaak. Maar het is altijd wel een podium om even je muziek ja, te nee, laten dat horen. Zeker. Nou, muziek, muziek is altijd een wedstrijd. Is dat zo? Nou, we zijn aan het winnen. <laughs> nee, ja, maar ja, er is een, er is een top 100. En wie op nummer 1 staat, die, die gaat ah, lekker. Maar, ik zeg, alsnog is het kunst maken natuurlijk. En, uh, nee, maar, moet je het niet bekijken. Nee, nee maar goed, als, als we het nummer van de Tiger Pilots bijvoorbeeld eh, die staan op nummer 1. In de, dus dan is het inderdaad weer een wedstrijd. Ja, in dat opzicht is het eh, een beetje, een beetje ver. Je, bent de beste eh, in dat... Maar goed, het is voor de ja, een stuk... Beste, ja, maar goed, wat de een het beste is, is voor de andere kut. Ja. maar het is ook een stuk erkenning voor, voor wat je maakt. Dat denk ik ook. Toch? uiteindelijk wil je muziek naar een hoop mensen brengen. Ik denk dat het daar het meest ah, om gaat. je moet het niet doen voor andere redenen dan dat. Nee. Maar, nee, en uh, waarom akoestisch eigenlijk? Nou, we zijn daar ooit eigenlijk een keertje mee... Ik ben dus samen met Koen in eerste instantie begonnen. Mm En dat is meer uit een soort van ja, jam-sessietje ontstaan. Van oké, leuk, we gaan samen liedjes spelen. We hebben elkaar leren kennen op het conservatorium. Mhm. Daar hadden we elke avond gewoon live muziek. Dat iedereen zijn instrumenten bij kon pakken. En toen dacht ik zoiets, oké, okay, dat is één liedje wat ik heel graag speel van J.P. Cooper. Die wil ik samen met Koen spelen. Dus hebben we dat gauw eventjes gauw doorgespeeld. En vervolgens daar dan voor wat eh, medestudenten gespeeld. En toen daarna zijn we zelf gaan schrijven. En toen hadden we iets van, er mist nog iets. Nou, wie misten we? Dat was Marieke. Ah, toch een Marieke in beeld. Toch de, de oh. kers. De kers op de, kers modderschuit. <laughs> nee, de kers op de taart, hè? dus, inmiddels Door, Marieke de taart <laughs> natuurlijk. Nee, die heeft het hele zootje bij elkaar gebracht. En eh, sindsdien zijn we lekker samen gaan schrijven. Hebben we meegedaan nog aan Gitaarlem. Oh ja, eh, over wedstrijden gesproken. Is over wedstrijden. <laughs> Vanaf dat, we waren vanaf nog jong en naïef. niet meer met wedstrijden mee. <laughs> Nee, dus, maar eh, toen, zijn we hard gaan timmeren. Lekker eigen liedjes gaan doen. En vooral veel ehm, bruiloften, dat soort gekkigheid gaan doen. Ook veel festivalletjes. Um, Hier in de buurt? Nou, kijk vooral even op ons Facebook, at Green oh, Acoustics. Oh, oh, eh, dan kun je, kun je onze eh, tourlijst eh, zien. Ik heb begrepen, zijn jullie zaterdag nog beschikbaar? er schijnt nog ergens een, een truc bij de bloesemtochten om bezet te zijn. dat is in de Betuwe. Het ligt eraan hoe laat. Ik moet s'avonds oh, wel spelen. Oh, <laughs> ik ga eens even kijken. Ik ga eens even mijn grote vriend Ronnie van Schenkhoff even inlichten. Want die zocht op Facebook... Ik heb nog een probleem. Dus ik ga eerst even kijken of dat kan. En dan moet ik even weten hoe laat het is. En als hij zegt, ja, eh, eh, dan en dan en dan. En dan kan jullie zeggen van dan en dan is het. Dan, eh, dan kan het zomaar een kan en kruiken zijn. laat maar weten, laten we dat uh, eventjes buiten de uitzending even om regelen. Uh, want optredens, dat, dat dacht mij... Dat komt wel. <laughs> de hardbands van de Roel Bagda wordt. dit, dit voldoet dus aan de definitie hardbands zoals ze bij de Rob Akda wordt graag willen horen. De eerste die je hoort is Total Seclusion en Rethink. En daarachter General Legend. Beat met Monster. halfway through. Don't we think we're is the end. zoals eh, de heer Fischer dat omschrijft tijdens de Robak. Dan wordt General Redbeard deed daar mee aan de finale. Dat was alweer bijna twee weken terug. Monster en daarvoor Total Seclusion oud-finalisten. Want die hebben dit jaar daarvoor in eh, de finale gestaan in de grote zaal van het patronaat. Eh, ik ga weer eens eventjes kijken naar het drietal wat tegenover me staat, zit. Um, Niel, Marieke en Koen, ze, ze zitten er en staan er weer klaar voor. Het eh, eerste nummer wat je gaat horen heet eh, Safe Shores. Safer Shores. Ja. Wat, eh, wat zei je nou? Safer Shores. Safer Shores. Oké, ik heb het even verkeerd opgeschreven. En het tweede nummer, dat is de single die, die je gaat horen. En dan weet je ongeveer hoe die gaat klinken. Maar ik denk dat dat net zo klinkt, bijna net zo klinkt... als wat ze hebben uitgebracht op de welbekende streamdiensten en kanalen. Goed, laat maar horen. just been sitting by the window, staring at the clouds that pass her by. I've been trying for so long. All I want is to finally see her smile, and I know deep inside, like she said, it's not a fault of mine. Still, it pains me so much to see the woman that I love in tears and come. I want you to know I'll keep you safe at night. I need you to know every shadow needs a light. Cause when the tide is closing in on you and you can barely breathe, I will carry you to a shores. You can put your mind at ease. Still sitting by the window like she's out there waiting for a sign, still it pains her so much. She says to me that she's running out of time, but she knows it deep inside her mind that a heavy heart is twice the fight. Still it pains her so much to see the woman that I love in tears and cry. I want you to know. Every shadow needs a light. I've been where you've been. It's hard to let go. Let go of the thoughts you don't want. So listen to me, the words that I speak. Cause you're not the only one. Life can be dark and unfair sometimes. And the days seem like endless night. So just close your eyes wake up with me. You can put your mind at ease. I want you to know I'll keep you safe at night. I need you to know every shadow needs a light. Cause when the tide is closed. uiteraard, daar komt de single. Want de single die is eh, sinds vrijdag beschikbaar. Is heel leuk, eh, heel een beetje leuk geteased op de sociale media. Zeker op Facebook. Eh, daar heb ik even net zitten kijken. Nog drie, nog één dag. En toen werd hij geboren, de single. op de gebruikelijke kanalen te krijgen. En ook via de... ja, via dat grote medium Spotify. iTunes, Deezer, noem het maar op. Het nummer Carina en Kiss. Chris. Chris. Je hebt het weer niet goed opgeschreven. What are we doing? I don't even really know. We are waiting, waiting for the time to show that we're cool together. But I've known that all along. I wanna take this risk with you. to party like Miley with you on my side. I want to wake up in a bed full of kisses. I don't want you to worry, Ocarina or creases. If you get a little jealous, I'll show you my missus. Let's just take this, don't be doodity. It's not this mountain, cause it ain't that steep. Walk into the sun, so put your glasses on, I know. to me when I look at you, darling. I just can't believe that I'm such a lucky man because you are a dream. I want to make this dream come true. I want to travel the world, wake up in funny places, wake up looking for boats. Cause we're actually naked, just travel around without a destination. Just you plus me, the perfect combination. Take the risk, jump into the deep this mountain cause it ain't that steep Walking to the sun So put your glasses on I know that it's flaming Have just begun Let's us take the risk Cause there ain't no risk to take Oh, it's pretty clear to me That we're gonna make this work these streets, put your hands in those of mine. I'm never gonna let you slip, cause babe, you are divine. Let's just take the risk, don't be too deep. It's time to mountain, cause it ain't that steep. Walk into the sun, so put your glasses on. I know that it's blinding, I've just begun. Let's just take this jump into the deep. The sky is brown and clear, it ain't that steep. Walk into the sun, so put your glasses on. I know that it's blinding, we've just begun to think about a future with you and me. To think about a future with me and you. To think about a future with you and me. I'll have your love eventually. Carina en Chris. Daarvoor dus Saver Shores. ik eh, vergat de R eh, continu bij. Het lijkt wel een Chinees, maar dat is het dus niet. Ehm, <laughs> goed. <laughs> ja, die jongens moeten... Ja, uh, dit was even gewoon een plaatselijk dingetje die ik gewoon vergeten. Of ik vergeet gewoon de E op eh, te schrijven. Eh, goed, eh, we gaan weer verder met het lijstje. dat zijn twee ehm, muzikanten die dit komend weekend te zien zijn bij de Bloesemtocht. allebei in Dijl bij de Os en Paard, want daar moet je zijn. Want dat zijn de krenten uit de pop. Colin Hoeven en Fabiana Dammers. Driving in my car, I watch the world roll by, this world I used to know. Seems someone changed the rules when it was finally my turn. Bitten by the bug that we call life once again. complain. I don't see the point, cause who am I complaining to? Don't wanna put my joys in the hands of someone else, cause that'll just enslave you. is just a game, a vicious game we play, mutual dependencies. Where I need you's just a word, but a touch of dire need. Could you handle every part of me? Just hold on to what you thought you had and just And I'm still here, but you're so far away. And now it's time I'm going to leave. You know I'm born wild, I, I can't be your queen. I can't be your queen. sizes flu Clean the dog shit off my shoes. Oh, even dinos think my thoughts are quite antique. Where was someone ever paid for honesty? Oh, why would you play your music in a band? If you'd rap for cats, at least you'd have some fans. talk of Rome, but not through microphones. achter elkaar. Eh, de laatste die je hoorde was Alaska. Die hebben afgelopen vrijdag al een, eh, een sneak preview gedaan eh, van hun derde album. Daarvoor waren het uh, Colin Hoeven met uh, Hold On. En daarvoor, daarachter dus Fabian Fabiana Dammers met Nobody Knows. En die twee die je als eerste net hebt kunnen horen, die zijn zaterdag te zien en te beluisteren tijdens de Bloesemtocht 2018. Nu, weer tijd voor even wat aparte muziek. En dat komt uit Utrecht. Pandey heet deze band. Voortzetting van Cap Grass destijds. Alleen eventjes een andere frontvrouw eh, neerzetten. En dat is duidelijk aan de band af eh, te horen. If you ever leave, I won't see color anymore. You're the one that reminds me of my forgotten dreams. Yeah, sometimes I just lose myself in who I want. Eh, eh, een dikke, dikke minuut eh, vol nog zien te krijgen. Nou, dat gaat wel lukken. Want we hebben natuurlijk altijd nog iets achter de hand in dat, dat soort opzichten. Wel vier nummers achter elkaar. Pande met Baal Dieper. Amygdala met Aesthetic. Baptist met Love Is. En als laatste was het uh, Jeruzalem samen met Jan Koyman En dat nummer dat heette Maybe We Still Got Time. Dus dat weet je dan ook weer wat, wat betreft het nummer. Ehm, nou, deze eh, gedenkwaardige alternatieve FM eh, zit erop. Ik eh, weet niet precies of wij Vader Veugen nog gaan horen... omdat het non-stop systeem een beetje van slag af is. Dus dat wordt een beetje lastig. Dus ik kan dat niet en met enige zekerheid kan ik dat zeggen. Dat vind ik wel jammer, want ja, het zou zomaar kunnen... dat we, dat we gewoon een ander soort programma gaan krijgen. dat, dat gaan we straks gewoon meemaken... Eh, volgende week is er gewoon een, eh, ja, hoe moet ik het zeggen, reguliere uitzending van eh, dit fijne programma. Met dus de nieuwe single van Greenfield. Want die hadden we dus nu nog niet, maar we hebben hem vanavond in deze studio live kunnen horen. En als het goed is, gaat er over een tijdje dan toch ook nog een nieuw nummer komen. dat nadat deze single het Carina en Chris. Dat is het nummer wat, wat we vanavond ook hebben gehoord hier bij Alternative FM. Um, ehm, ja, het is uh, zover ik kan wel af eh, gaan sluiten. Dus uh, dat doen we dan met deze. Baby got mustache, just left town. Stop worrying now. I would, but it specifies lying on the couch.